Zes uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Het kabinet is niet van plan om het kinderpardon te verruimen. Premier Rutte zegt dat hij respectvol kennis neemt van acties... zoals die van programmamaker Tim Hofman... maar dat het beleid niet wordt veranderd. Hofman maakte een documentaire met vijf kinderen... die hier al lang wonen, maar toch worden uitgezet. Een petitie voor een ruimer kinderpardon werd in korte tijd tienduizenden keren ondertekend. Volgens premier Rutte voert Nederland een streng en rechtvaardig asielbeleid. Hij noemt het uitzetten van kinderen wel een gevoelige kwestie... maar hij wil de kinderen geen valse hoop geven. Het ontslagrecht wordt ingrijpend veranderd. Het kabinet maakt het makkelijker om iemand te ontslaan, is vandaag besloten in de ministerraad. De werkgever hoeft niet langer aan te tonen dat er één duidelijke ontslagreden is. Meerdere kleinere redenen kunnen ook. Wel heeft de werknemer dan recht op meer ontslagvergoeding. Een flexcontract wordt duurder voor werkgevers. Ze gaan meer WW-premie betalen voor deze werknemers. Bronnen bevestigen aan de NOS dat er wel vanaf 2020 weer drie jaar op rij een flexcontract mag worden aangeboden. Dat mag nu maar twee jaar. Verder wordt de proeftijd verlengd tot vijf maanden. De plannen moeten meer mensen aan vast werk helpen... omdat dat aantrekkelijker wordt voor werkgevers. De spoedeisende hulp van het IJsselmeerziekenhuis in Lelystad gaat met ingang van maandag s'nachts dicht. Dat is nodig omdat het niet veilig is voor de patiënten. Er is te weinig personeel doordat veel artsen en verpleegkundigen al naar elders zijn vertrokken na het faillissement van het ziekenhuis. En op de snelwegen rond Amsterdam staat het verkeer grotendeels vast... na een ongeluk op de A7 met onder meer een vrachtwagen met betonpalen. In de hele regio zijn de snelwegen vastgelopen. Rijkswaterstaat verwacht tot ver in de avond problemen... en adviseert automobilisten die naar het noorden van Noord-Holland willen... hun reis uit te stellen. Het weer. Alleen in het noorden nog een bui. Vanavond en vannacht droog. Temperatuur van 3 tot 0, rond de 0. Morgen veel zon en opnieuw 11 graden. Dit was het. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is een drukke spits op de wegen rond Amsterdam. En dat komt vooral door een ongeluk op de A7 vanuit Amsterdam naar Horen. Tussen Zaandam en Afritzaandijk is maar één rijstrook beschikbaar. Dat duurt waarschijnlijk nog tot half zeven. Het staat daardoor vast op de A5 hoofddorp richting Amsterdam. Tussen Knoop het Raasdorp en de aansluiting met de Ring een half uur vertraging. Ook op de A10 West en de A10 Noord richting Zaanstad veel vertraging. Ook op de A8 Amsterdam richting Zaandam tussen Knoop het Koenplein en Knoop het Zaandam 20 minuten vertraging. Bovendien is er een ongeluk gebeurd op de ring van Amsterdam... op de A10 Zuid richting Den Haag. Tussen Knoop het Watergraafsmeer en Amsterdam Oud-Zuid... daardoor 7 kilometer vielen met drie kwartier vertraging. Er zijn drie rijstroken dicht. Op de A10 tussen afrit Volendam en Amsterdam-Tuindorp...